Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn 35 militairen gewond geraakt bij een botsing tussen vier bussen. De bussen kwamen in een kettingbotsing met elkaar op de snelweg net buiten Parijs. Volgens de brandweer remde de voorste bus om onbekende reden... en konden de anderen niet meer op tijd stoppen. In totaal zaten er zo'n 100 kadetten in de bussen. Volgens Franse media waren ze op weg terug van een training. Ook een automobilist raakte gewond. De komende dagen praten vertegenwoordigers van de VS, Rusland en Oekraïne met elkaar in Saoedi-Arabië. De gesprekken moeten leiden tot een breder staakt het vuren dat de opmaat moet zijn tot een volledige wapenstilstand. Vandaag ging de Oekraïense president Zelensky akkoord met een beperkte wapenstilstand met Rusland. Dat zei hij na een telefoongesprek met president Trump. De landen zullen 30 dagen geen aanvallen uitvoeren op elkaars energiesector. De Russische president Poetin zei gisteren dat tegen Trump daar ook toe bereid te zijn. Een Amerikaanse rechter oordeelt dat Greenpeace een schadevergoeding moet betalen voor het vertragen van een oliepijpleiding. Activisten demonstreerden tegen de aanleg die dwars door een reservaat was gepland. Greenpeace gaat in hoger beroep tegen het besluit van de rechter. Betonrot op de zesde verdieping van de Wilhelmina-toren in Valkenburg... was niet de oorzaak van het instorten ervan. Dat meldt de gemeente na een eerste inspectie. Wat de oorzaak wel is geweest, is nog niet duidelijk. Het betonrot werd drie jaar geleden vastgesteld in de vloer. Er stonden herstelwerkzaamheden aan de 30 meter hoge Wilhelmina-toren gepland... maar die waren nog niet begonnen. Burgemeester Prevo van Valkenburg wil een inzamelingsactie beginnen... om de toren opnieuw op te bouwen. Het weer, het blijft vannacht droog en het koelt snel af met minima tussen de 0 en 4 graden. Morgen enige bewolking, maar vooral veel zon.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 If I ever feel better. my friends They help me going through hard times But I'm feeling enemy I'm in league with a fool Blame me for what's happening I can try, can try, can try, can try Knowing those hard times I went through If in this game I missed the goal Stormy days and over Dreading out that thing that I better cost I watched all my castles fall They were made of dust after all Some mess with make my love.